Dit is Maud met het NWS Journaal. Bij een achtervolging een bestuurder van gestolen BMW botst op de vlucht voor de politie tegen een andere auto op. De vier inzittenden van de wagen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Ook de verdachte zelf raakte gewond. Hij is aangehouden. De A22 is ter hoogte van Beverwijk afgesloten voor onderzoek. President Trump heeft via de telefoon kennis gemaakt met enkele wereldleiders. Zo sprak hij met de Japanse premier Abe, die binnenkort op bezoek komt in het Witte Huis. Daarna belde Trump drie kwartier lang met de Duitse bondskanselier Merkel. Vervolgens had hij president Poetin van Rusland aan de lijn. Tijdens het gesprek kwamen volgens het Kremlin de westerse sancties tegen Rusland niet ter sprake. Trump sloot zijn belronde af met een telefoontje naar de Franse president Hollande. De Griekse schulden lopen uit de hand, dat meldt het Internationaal Monetair Fonds... in een vertrouwelijk rapport dat in handen is van de Financial Times. Het IMF waarschuwt dat als het internationale beleid niet verandert... Griekenland nooit van zijn schuldenberg afkomt. Volgens het IMF zijn de hervormingsprogramma's die door de EU op gang zijn gebracht niet voldoende. Voetbal in de eredivisie heeft PSV voor de tweede keer op rij in de slotfase gewonnen. In Almelo werd Heracles met 2-1 verslagen. Davy Prupper maakte het beslissende doelpunt drie minuten voor het eindsignaal. Vorige week won PSV ook al vlak voor tijd van Heerenveen. Er werden vanavond nog twee wedstrijden gespeeld. Onder in de eredivisie won Roda op eigen veld met 4-0 van Excelsior. En Utrecht versloeg eerder vanavond Go Ahead Eagles. In Deventer werd het 1-0. Het weer vanavond kan lokaal een spatje regen vallen. Vannacht opklaringen met temperaturen rond het vriespunt. Morgen vooral in de noordelijke helft enige tijd regen. Het wordt tussen 5 en 8 graden. S'avonds overal regen. En dit was het NOS.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 It was a sign. wondering was it true? Was my mind playing tricks on me? Did my heart and my ears deceive? Or was it just a lovely dream I had one summer's eve? First time I met House, I promised I'd leave her for no other. Even though I knew she had a million lovers just like me. Embraced her songs and melodies, forever dictating my Saturday night. Hosted by DJ Malzo. celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need.